ben stapel op jou. Krijg de kriebels van jou. Geef me steeds weer zo'n apart gevoel. Maar zeg mij eens wat je zelf voelt. Ik ben stapel op jou. Krijg de kriebels van jou. Als ik jou maar even zie, is die droom geen fout.